7 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De alcohol enkelband wordt landelijk ingevoerd. Minister Grapperhaus werkt aan een wetswijziging. Nu uit enkele proeven volgens hem is gebleken dat de enkelband betrouwbaar is. De band is bedoeld voor mensen die veroordeeld zijn voor een misdrijf waar alcohol bij in het spel was... en nu geen alcohol meer mogen drinken. Zonder enkelband moesten ze zich twee keer per week melden bij de reclassering voor een urinetest... Dat hoeft niet meer met enkel band. Die meet via, met, die meet via het transpiratievocht of iemand alcohol heeft gebruikt. De gegevens gaan naar de reclassering. De economische klappen die de EU-lidstaten hebben gekregen door de coronacrisis... moeten volgens Duitsland en Frankrijk worden opgevangen met een gezamenlijk wederopbouwfonds van 500 miljard euro. Dat stellen beide landen voor in een gezamenlijke verklaring. Het miljardenbedrag zou de EU moeten lenen op de kapitaalmarkten. En de komende jaren moet dat bedrag dan worden uitgedeeld... aan landen die het zwaarst getroffen zijn door de coronacrisis. Volgens de Franse president Macron is het voorstel gemaakt in overleg met andere landen. De man die eind vorig jaar een aanslag pleegde op een luchtmachtbasis in Florida... had banden met terreurnetwerk Al-Qaeda. Dat blijkt uit onderzoek van de FBI, zeggen bronnen tegen de New York Times. De man was in opleiding bij de Saoedische luchtmacht... en hij was op de vliegbasis in Florida voor een militaire training. Daar schoot hij drie mensen dood. Ook de schutter zelf kwam om. De Nederlandse restaurants van Vapiano maken een doorstart, meldt de curator. Of dit voor alle elf vestigingen geldt, is niet duidelijk. Vorige maand werd de pizza- en pastaketen in failliet verklaard... omdat het Duitse moederbedrijf in de financiële problemen kwam door de coronavirus. Door, het, door de coronacrisis. De restaurants in Nederland gaan op 1 juni weer open, net als de rest van de horeca. Het weer. Op veel plaatsen is het vanavond zonnig. Alleen in het noorden wat meer bewolking. Vannacht zijn er opklaringen en daalt de temperatuur naar 8 graden. Morgen zon en wolken bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.